4 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Staalfabrikant Tata Steel heeft bekendgemaakt dat de fabriek in IJmuiden zwaar getroffen zal worden door de aangekondigde reorganisatie. Het bedrijf heeft bevestigd dat van de 3000 verwachte ontslagen er zo'n 1600 in Nederland zullen vallen. In Engeland zullen zo'n 1000 arbeidsplaatsen verdwijnen, bij de overige vestigingen ongeveer 350. Volgens Tata Steel bestaat twee derde van het geschrapte functies uit kantoorbanen en managementfuncties. Tata wil met de Centrale Ondernemingsraad om tafel om de plannen te bespreken. De Amerikaanse president Trump heeft twee wetten ondertekend... waarmee hij de pro-democratische beweging in Hongkong steunt. Met de wetten kunnen sancties worden opgelegd aan functionarissen... die mensenrechten schenden in China of Hongkong. Ook verbiedt het de export van bepaalde munitie aan de politie... zoals rubberen kogels. Verder kijkt de VS jaarlijks of Hongkong nog wel voldoende zelfstandig is... om aanspraak te maken op handelsvoordelen met Amerika... Hongkong en China hebben beide zwaar teleurgesteld gereageerd... en zeggen dat niemand baat heeft bij de wetgeving. Mogelijke burgerdoden speelden geen rol bij het besluit van Nederland... om de missie in Syrië en Irak te verlengen. Dat zei premier Rutte na kritiek van de oppositie in de Tweede Kamer... in het debat over de burgerdoden in Irak. Rutte erkende dat er in een brief over het bombardement in 2015 een fout stond. In de brief werd gesuggereerd dat er geen burgerdoden waren... terwijl dat er later wel bleek te zijn... Coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie willen dat er een onderzoek komt naar de luchtaanval. De SP vindt dat de waarheid nog steeds niet boven water is en diende een motie van wantrouwen in. Deze kreeg geen meerderheid. De rechtspraak gaat de lange wachttijden aanpakken. Met flexibel in te zetten juristen en betere wervingscampagnes... moet de achterstand van zo'n 100.000 zaken worden weggewerkt. Ook mogen juristen die nu al als advocaat voor de overheid werken... straks als invaller aan de slag.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 Interrimo ad appare dorime Ameno, ameno, lancire Lanciremo dorime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 my god. Love is a drug. Love is a drug. Love is a drug. Ooh. Love is a drug. is fucking awesome.

Turn it up and let the bass go. Bounce to the, to the beat, Let the, bass go. Bounce to the beat, turn it up and let the bass go. Be, be, be, be, be reckless. Be, be, be, be, be reckless.

you're feeling when I see your face again. ZFM. step by step. Won't you give me that step by step? I